Kees Groot met het NOS-journaal. Eurocommissaris Timmermans blijft erbij dat er aanwijzingen zijn dat leden van de Gulen-beweging betrokken waren bij de mislukte staatsgreep in Turkije. Gulen-aanhangers in Nederland zijn kwaad over uitspraken van Timmermans in het Belgische blad Knak. Timmermans zegt dat hij wel degelijk heeft gehoord dat bepaalde Gulen-aanhangers bij de coup betrokken waren. Een medewerker van de Amsterdamse politie is buiten functie gesteld. Volgens het parool gaat het om commissaris Ad Smit. Hij zou met geld van de politie kaarten voor concerten in de Ziggo Dome en voor wedstrijden in de arena hebben gekocht. De politie en de Rijksrecherche willen verder niets zeggen. Smit zelf zou stellig ontkennen dat hij iets fout heeft gedaan. Rusland wil geen lid worden van het internationaal strafhof. Het hof heeft de verwachtingen nooit waar kunnen maken, zegt Moskou. Het tribunaal in Den Haag behandelt zaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdaden. Maar Rusland heeft zijn twijfels over de onafhankelijkheid en het gezag van het hof. De VS en China hebben het internationaal strafhof nooit erkend. De Europese Commissie geeft EU-landen die niet aan de begrotingsregels voldoen meer ruimte om de economie te stimuleren. Landen met een tekort boven de 3% mogen maximaal een half procent van het bruto binnenlands product extra uitgeven aan investeringen. Vier landen hebben een tik op de vingers gekregen omdat ze het te bond hebben gemaakt met hun uitgaven. Dat zijn België, Italië, Spanje en Portugal. Albert Heijn heeft een rechtszaak gewonnen die was aangespannen door franchise-nemers. Volgens die zelfstandige Albert Heijn-winkeliers haalt het moederbedrijf trucs uit met inkoopprijzen, waarvan alleen het moederbedrijf profiteert. De zelfstandige winkels zouden op die manier 200 miljoen euro zijn misgelopen. De rechter vindt de eisen niet goed onderbouwd en niet aannemelijk. Het weer, vanavond enkele buien. De minima liggen tussen de 3 en 11 graden. Morgen in het zuiden nog een bui, verder af en toe zon. Maar s'avonds weer buien met onweer en windstoten. Het wordt ongeveer 11 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB de Randstad viel op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Hilversum-Noord en Bunschoten 7 kilometer. A4 richting Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude 5 door een kapotte auto. De rechterrijstrook is dicht. A9 naar Alkmaar tussen knooppunt Raasdorp en de Wijkentunnel 10 kilometer door een ongeluk. Twee van de drie rijstroken zijn dicht. De vertraging is meer dan een uur. A12 Den Haag-Utrecht tussen Knobbert Prins Klausplein en Zoetermeer 5 kilometer door een kapotte auto.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 your body, come in you spinning it. Rotate your body, come over, you spinning it. Rotate your body, come over, you spinning it. Make the trumpets blow. take the cash from a whole entire nation. Take my loose change and build my own space station.